Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het COC is blij dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson niet naar Nederland mag komen. De homobelangenorganisatie had staatssecretaris Harbers vorige week gevraagd de Amerikaan te weren... omdat hij oproept tot haat tegen de LHBT-gemeenschap. Vandaag liet Harbers weten dat Anderson de Schengenzone niet inkomt. Hij kan dus ook niet, zoals hij van plan was, met de trein vanuit een ander Schengenland naar Amsterdam komen komt een groot onderzoek naar het verband tussen de bestrijding van de buxusmot en de sterfte van mezen. Veel mensen bestrijden de motten met gif. Als jonge vogels de besproeide insecten eten, kunnen ze daaraan doodgaan. Het onderzoek moet gaan uitwijzen hoe vaak dat gebeurt. Mensen die hun dossier bij het bureau kredietregistratie willen inzien... hoeven daarvoor niet meer te betalen... na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens. Het BKR beheert informatie over leningen en betalingsachterstanden. Snelle inzagen kosten 12,50 euro. Wie niet wilde betalen moest drie tot vier weken wachten. Ook die lange wachttijden mogen niet meer. Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft in Engeland 50 weken cel gekregen. In 2012, toen hij op borgtocht vrij was, vluchtte hij de Ecuadoriaanse ambassade in. Zo wilde hij voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS, maar dat was in strijd met zijn borgvoorwaarden. Vorige maand werd Assange in de ambassade gearresteerd. De rechtszaak over uitlevering aan de VS gaat nog lang duren. De Internationale Atletiek Federatie mag Caster Semenya dwingen... om haar testosteronspiegel met medicijnen te verlagen. De Zuid-Afrikaanse atlete is Olympisch en wereldkampioene op de 800 meter. Ze maakt drie keer zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. Volgens de Atletiek Federatie heeft ze daarmee een oneerlijk voordeel... en het Internationaal Sporttribunaal is het daar nu mee eens. Het weer... Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het is 12 tot 17 graden. Morgen eerst wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe... en trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. En het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand op de weg.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 Tracing our fingers from right to left, we're too drunk to even walk. And all of a sudden, you bring up our problem, so I guess you wanna talk. Cause they say the bigger the love, the harder the fall.